Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ernstig treinongeluk in India zijn zeker 13 doden gevallen. De autoriteiten denken dat dat aantal nog verder op zal lopen. Ook zijn er meer dan 300 mensen gewond geraakt. We weten nog niet hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Maar de trein is in ieder geval ontspoord. Daarna is er waarschijnlijk een andere terrein opgebotst. In het ontspoorde deel van de trein zitten nog honderden mensen klem. Er zouden te weinig ambulances zijn om alle gewonden naar de ziekenhuizen te brengen. De man die tijdens de coronacrisis een aanslag wilde plegen op een vaccinatielocatie in Den Helder krijgt alsnog straf. De man van 39 wilde, wilde de aanslag plegen met een vuurwerkbom... omdat hij de vaccinatiecampagne wilde stoppen. Eerder werd hij vrijgesproken, maar in hoger beroep moet hij alsnog zes maanden de cel in. De zanger van Ramstein wordt in Duitsland beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Til Lindeman van 60 wordt naar onderzoek door een Duitse krant beschuldigd van talloze gevallen waarin hij zijn handen niet thuis kon houden, vaak in combinatie met drugs. Sommige vrouwen bij wie het misging zijn erg jong, nog maar 21 jaar. Ramstein ontkent op Twitter er nog iets mee te maken te hebben. En André uit Heer Hugo Waard ziet ze vliegen, letterlijk. Hij heeft een vliegschool en de laatste tijd ziet hij steeds meer mensen die bij hem op vliegles willen. Het zijn eh, mensen eh, gepensioneerd, buschauffeur, mensen die in het ziekenhuis werkzaam zijn. En dan eh, vanaf de verpleging tot ja, de, de, artsen die daar zijn. eigenlijk ja, is het een doorsnee van de bevolking, mensen die hier echt komen vliegen. Vroeger had André een paar leerlingen per jaar, nu zijn dat er 60. Het weer vanavond droog, het koelt vannacht flink af. Morgen een zonnige dag, 19 in het noorden tot 24 in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate.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 Everyone was just dancing in the club. Shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want to call it. Hustle it, shape and don't take pity. You want to see you get life on the rhythm of a ride. And my lyrics, I provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing, girl, you don't know your destiny. relax. You know, I had a few things I've been thinking about. I'd like to share them with you. I know things have been a little strained around here lately because of all the all the stuff going on outside the house. You know, the pressure, the, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house. dancing for a fix. Four, five, twenty-six times.